En een voorspoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. In Istanbul zijn rellen uitgebroken nadat de Turkse regering had toegegeven dat bij de grens met Irak per ongeluk 35 Koerdische burgers zijn gedood. Een paar duizend Koerden gingen de straat op om in het centrum te protesteren. Het protest liep uit, liep uit de hand toen de demonstranten stenen gooiden naar de oproerpolitie. Die gebruikte traangas en een waterkanon om de relschoppers te verspreiden. Turkije gaf vanmiddag toe dat de luchtmacht vannacht bij de aanval sigarettensmokkelaars aanzag voor Koerdische rebellen. Wesley van W, de Ajax-hooligan die AZ-doelman Esteban heeft aangevallen, heeft zes maanden cel gekregen waarvan twee voorwaardelijk. Verder moet hij een kuur volgen om van zijn alcoholprobleem af te komen. En hij moet zich na zijn vrijlating iedere keer melden bij de politie als Ajax, AZ of het Nederlands elftal een wedstrijd spelen. Dat was de uitspraak van de rechter in een snelrechtprocedure. De straf is milder dan de eis van het OM dat een langere straf had gevraagd. De wedstrijd Ajax-AZ werd 21 december stilgelegd nadat Wesley van Wee de keeper van de Alkmaarders aanviel. Doelman Esteban schopte de hooligan daarop twee keer en kreeg een rode kaart. De AZ-spelers verlieten woedend het veld en de wedstrijd werd gestaakt. Wesley van Wee heeft inmiddels al een stadionverbod van 30 jaar gekregen van Ajax. De bekerwedstrijd wordt donderdag 19 januari in zijn geheel overgespeeld zonder publiek. Een Russische kernonderzeeër is tijdens onderhoudswerkzaamheden in Moermansk in brand gevlogen. Volgens de autoriteiten is er geen straling vrijgekomen. De onderzeeër lag in een dok toen de brand uitbrak. Meteen werd de kernreactor aan boord afgesloten. Volgens een woordvoerder hielden onderhoudsmonteurs zich niet aan de veiligheidsvoorschriften. Nadere details werden niet gegeven. Het weer vanavond op veel plaatsen buien met kans op hagel en onweer. Bij een matige tot harde westenwind daalt de temperatuur vannacht naar 4 graden. Morgen is nog af en toe regen, daarna droog en ook nu en dan zon.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 Girl, I feel like eloping. This I'm hoping. Honeymoon, let's go sloping. Girl, I like your style same thing again? Yep. yep. me, the way you shake little body Come on, what's my name? Uh, uh, say my name. Come on, come on.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 Oh, your eyes take over me, they holding me, feel like they are controlling me. Yeah, break it down. I don't mean no disrespect, I'm just trying to make you see that where I'm from, yo, shorty, you the boss. ZFM wenst jullie allemaal fijne